9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Eén dag na de invoering van de omstreden veiligheidswet in Hongkong is er al iemand opgepakt. De man die werd gearresteerd had een onafhankelijkheidsvlag bij zich. Door de nieuwe wet is het streven naar afscheiding van China en buitenlandse inmenging in Hongkong verboden. Mensen die worden opgepakt kunnen in China worden berecht. Ze kunnen daar levenslange gevangenisstraffen krijgen. China wil met de wet een einde maken aan de langdurige onrust in Hongkong. Sinds vorig jaar maart wordt er massaal gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van Peking. In Alkmaar is brand in een ondergrondse parkeergarage. Het vuur is rond half zeven vanochtend in de Singelgarage begonnen. En die garage ligt aan de rand van het centrum en is dichtbij een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staan veel auto's in brand. Ook zijn ontploffingen te horen van autobranden die klappen van de hitte. Omwonenden hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Er komt een fonds met daarin bijna 17 miljoen euro voor vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik. Dat is de uitkomst van een schikking in twee zaken rond de Amerikaanse filmproducent, meldt de procureur-generaal van New York. Twee advocaten van andere Weinstein-slachtoffers zijn niet tevreden over de schikking. Onder meer omdat de filmproducent niet wordt verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Ze gaan de schikking daardoor aanvechten vanmiddag is in Amsterdam in het Oosterpark de landelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij. Katie Cotty is dit jaar zonder publiek vanwege de coronamaatregelen. Op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en op de Nederlandse Antillen. Volgens de voorzitter van het Nationaal Instituut Slavernijverleden is de herdenking dit jaar extra geladen door de Black Lives Matter protesten. Katie Cotty is te volgen in een speciale uitzending van de NOS en op radio en tv. Het weer bewolkt en met name in het zuiden regen.